6 uur. Mautschreurs met het NOS Journaal. Een 20-jarige man die na de aanslag op Charlie Hebdo vorig jaar werd opgepakt en weer vrijgelaten... is aangehouden in Bulgarije... Murat Hamid zou zich willen aansluiten bij IS in Syrië. Hij is de zwager van een van de twee aanslagplegers op de medewerkers van het satirische blad in Parijs. Ze vermoorden in januari 2015 twaalf mensen. Direct na de aanslag werd Hamid door de politie ervan verdacht de derde aanslagpleger te zijn. Hij meldde zich toen vrijwillig bij de politie, maar werd al snel weer vrijgelaten. Hij zat tijdens de aanslag op school. In Afghanistan zijn opnieuw westerlingen ontvoerd. Het zijn een Australiër en een Amerikaan. Ze werken op een universiteit in de hoofdstad Kabul. Lokale media melden dat de twee zijn ontvoerd door mannen die zich voordeden als Afghaanse militairen. In het land worden westerlingen vaker ontvoerd of aangevallen. Meestal door de Taliban. Zo werden afgelopen jaar twee Duitse hulpverleners ontvoerd. Ze zijn weer vrijgelaten. De Amerikaanse zwemmer Michael Phelps heeft bij zijn eerste optreden in Rio direct zijn visitekaartje afgegeven. De succesvolste Olympier aller tijden won met de Amerikaanse estafetteploeg de 4 keer 100 meter vrije slag. Het is de negentiende gouden plak voor Phelps, die ook al twee zilveren en twee bronzen medailles heeft. Tweede op de estafette werd Frankrijk en de derde plek was voor Australië. En op de Spelen in Rio hebben de Nederlandse hockeymannen de groepswedstrijd tegen Ierland gewonnen met 5-0. Eerder vandaag waren de vrouwen al met 5-0 te sterk voor Spanje. Peter Mulenberg heeft voor het tweede bokssucces van de dag gezorgd. In de eerste ronde van de klasse tot 81 kilogram versloeg hij Ersan Roesbahani uit Iran. Eerder op de dag won Enrico Lacroix in de klasse tot 60 kilogram ook als een wedstrijd in de eerste ronde.